uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Turkije is het aantal doden na de aardbeving opgelopen tot bijna 30.000. In Turkije en Syrië bij elkaar zijn nu ruim 33.000 doden geteld. Vooral in Syrië gaat het reddingswerk en de hulpverlening moeizaam. Hulp voor het rebellengebied moet via gebied dat onder controle staat van de regering van Assad. De man die gisteren werd opgepakt bij de Miss België-verkiezing... wordt verdacht van poging tot terroristische moord. Hij zou van tevoren met een aanslag hebben gedreigd in een mail aan zijn ex-vrouw. Die vrouw belde de politie. Hij werd vervolgens aangehouden vlakbij pretpark Plopsaland... waar de misverkiezing bijna van start zou gaan. Hij had meerdere vuurwapens in zijn auto liggen. Hij was daar met een Nederlandse vrouw. Het is niet bekend of zij op de hoogte was van zijn plannen. Over een motief is nog niets bekend... maar volgens de Vlaamse omroep had een man psychische problemen. Ook de twee objecten die vrijdag en vandaag werden neergehaald boven Canada en Alaska waren ballonnen. De democratische senaatsleider Schumer zegt in een interview met tv-zender ABC... dat ze kleiner waren dan de Chinese ballon die vorige week werd neergehaald boven de Atlantische Oceaan. Of ze ook uit China komen is nog onbekend. Het Witte Huis bevestigt alleen dat de twee vliegende objecten er anders uitzagen dan de eerder neergehaalde Chinese ballon. De Chinese ballon die begin deze maand uit de lucht werd geschoten was volgens Washington uitgerust met spionageapparatuur. Maar China houdt vol dat het om een een verdwaalde weerballon ging. Na een brand in de middelbare school in Roermond is een jongen van 13 opgepakt. De politie denkt dat hij het had gemunt op een leraar. De brand was in een kantoor waar de leraar vaak komt. In een filmpje op sociale media werd zijn naam genoemd en werden scheldwoorden getoond. De 13-jarige verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat.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 En nu ben ik bang, wist je net al lang, zat het in je plan B. Ik was toch je babe, nu is niets meer te same. En nu stoot, tot, tot, tot er ik jouw naam nog steeds. Daarom bestel ik de fles die me lest van me sip, sip, sip. Aan die Henny of die gin, gin, gin. Wil niet denken hoe je dip, dip, dip, Dipt in mijn ocean, verlang naar die motion, van diep. gezin, een huis en liefde zonder vragen. Het was niet te laat, er was geen reden.